4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. Congo heeft een mensenrechtengezant van de VN het land uitgezet... een dag na de publicatie van een kritisch rapport. De VN schrijft erin dat de Congolese politie... bij de bestrijding van bendes mensen executeert. Volgens de Congolese regering is het rapport bedoeld... om de politie in discrediet te brengen en te demoraliseren. De VN-gezant is nu tot persona non grata verklaard. Premier Rutte heeft met de Russische president Poetin gesproken over de vliegramp in Oekraïne. Het gesprek was in Milaan, waar ze allebei zijn voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17, schrijft hij op Facebook. Het was de eerste ontmoeting tussen Rutte en Poetin sinds de ramp op 17 juli. Op de A1 bij Hengelo is een vrachtwagen een tankstationwinkel binnengereden. De chauffeur raakte licht gewond, binnen raakte niemand gewond. De tankshop is flink beschadigd. De vrachtwagen vervoerde groenten en is door onbekende oorzaak vanaf de snelweg door de berm tegen de tankshop gereden. Eerder op de avond raakte een vrachtwagen op de A12 bij Maarsbergen van de weg. Hij ramde daarna de paal van een portaal met matrixborden. De chauffeur raakte gewond. De A12 was in beide richtingen afgesloten. Inmiddels kan het verkeer richting Utrecht weer doorrijden. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door Flikken Maastricht. Dat is gisteravond bekendgemaakt op een gala in Amsterdam. De politieserie van de Afro Tros kreeg bij de verkiezing voor het beste tv-programma meer stemmen dan Penosa van de KRO en Syndroom van RTL. In totaal werden voor de televisering ruim 725.000 stemmen uitgebracht, 45% meer dan vorig jaar. De prijs voor tv-man van het jaar ging naar Humberto Tan en Chantal Jansen werd de tv-vrouw van het jaar. Het weer, in het zuiden valt wat regen, elders een paar losse buien, minimaal rond 12 graden.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 One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free.